In verschillende Braziliaanse steden wordt weer gedemonstreerd. Wel lijkt het aantal deelnemers kleiner dan de afgelopen dagen. Mogelijk speelt mee dat het Braziliaanse voetbalteam tegen Italië speelt... in de strijd om de Confederations Cup. President Rousseff beloofde in een tv-toespraak harder op te treden tegen corruptie. Ook zei ze het openbaar vervoer te zullen verbeteren en meer te investeren in het onderwijs. In Istanbul is het al uren onrustig op het Taksimplein. De politie probeert tot nu toe te vergeefs de demonstranten te verjagen. Die waren weer de straat opgegaan na een toespraak van premier Erdogan. De premier zei dat de mensen die deze maand de straat opgingen Turkije hebben benadeeld. Volgens Erdogan is de economie gekrompen en het toerisme afgenomen. Europese landen eisen opheldering van Groot-Brittannië over het aftappen van telefoon- en internetverkeer. Dat heeft de Duitse minister van Justitie gezegd. De onthulling over het aftappen verscheen in de Britse krant The Guardian. Die baseert zich op documenten van de voormalige CIA-medewerker Edward Snowden. De Britse inlichtingendienst zou al anderhalf jaar glasvezelkabels aftappen die via Groot-Brittannië van Europa naar de VS lopen de Zuid-Duitse plaats Neuenstad am Kocher zijn bij een schoolfeest 14 mensen gewond geraakt door het omvallen van een hijskraan. Onder hen zijn vijf kinderen. Twee van de gewonden zijn er ernstig aan toe. De hijskraan had een gondel die de inzittende uitzicht bood op de omgeving. Door nog onbekende oorzaak viel de kraan om. De gondel sloeg binnen bij een woning op de tweede verdieping van een appartementencomplex. In het Franse bedevaartsoord Lourdes is de grot van Massabielle weer opengesteld voor het publiek. De grot stond enkele dagen onder water door zware regenval en smeltwater uit de Pyreneeën. Andere plaatsen, zoals de ondergrondse basiliek, staan nog blank. Hoger gelegen kerken zijn wel weer toegankelijk.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 the other side of